Op Terschelling mogen vrouwen voortaan niet meer bevallen. Het duurt te lang voordat een ziekenhuis op de vaste wal kan worden bereikt. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat bevallende vrouwen binnen drie kwartier in een ziekenhuis kunnen zijn om babysterfte terug te dringen.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 Yeah. powers it? be. They force us to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part.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 Dat staat in de rapportage van het RIVM. Het gaat om het gebied net aan de andere kant van het Hollands Diep... op ruim drie kilometer van Chemiepak. Boeren hebben in het weiland overal roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. Het afgebrande chemiepak in Moerdijk handelde in strijd met de vergunningen... en wordt in staat van beschuldiging gesteld. Dat zei de Bredaanse burgemeester Van der Velde op een persconferentie. Een woordvoerder van Chemiepak zegt dat het bedrijf zich niet herkent in die beschuldiging. Volgens burgemeester Van der Velde lopen mensen in de buurt van chemiepak alleen risico als ze in contact zijn gekomen met roetdeeltjes en bluswater. UWV-bestuursvoorzitter Lindhorst heeft in zijn nieuwjaarsreden tevreden teruggeblikt op 2010. Ruim 300.000 mensen vonden het afgelopen jaar via het UWV een nieuwe baan. Maar Lindhorst maakt zich grote zorgen over de forse bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren bij de uitkeringsinstantie. Die bezuinigingen zullen grote gevolgen hebben voor de klanten en voor de werknemers bij het UWV. Lintors denkt dat klanten veel vaker via het internet moeten worden bediend... en dat een fors aantal uev vestigingen dicht zal gaan. Gelet op de goede resultaten van 2010 vindt Lintors dat het erop lijkt dat het UEV wordt gestraft voor zijn goede gedrag. De stad Brisbane in Australië zet zich schrap voor een zware overstroming.